7 uur. Raymond Seree met het NOS-journaal. Orkaan Kopu is aan land gekomen op de Filipijnen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel zijn duizenden huizen verwoest en veel wegen en bruggen vernield. De autoriteiten melden overstromingen en vloedgolven van 4 meter hoog. De orkaan treft het grootste en dichtst bevolkte eiland van de Filipijnen. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. Het Syrische leger lijkt terreinwinst te boeken ten zuiden van de stad Aleppo. De militairen hebben vijf dorpen en een aantal strategische heuvels ingenomen. De kans is groot dat ze daardoor straks een belangrijke bevoorradingsroute veiligstellen. De regeringstroepen kregen bij de actie steun van Russische gevechtsvliegtuigen. In de Duitse stad Hamburg is een opvanglocatie voor vluchtelingen deels in vlammen opgegaan. Er raakte niemand gewond. De brand brak gisteravond uit en legde 14 wooncontainers in de as. De politie gaat uit van brandstichting en heeft al iemand opgepakt, een jonge Egyptenaar. Zijn motief is onduidelijk. Er komen speciale VN-militairen om cultureel erfgoed te beschermen. De UNESCO-landen hebben daarmee ingestemd, meldt de Italiaanse minister die het plan heeft bedacht. De culturele blauwhelmen kunnen onder meer worden ingezet in het Midden-Oosten... om daar de monumenten te beschermen tegen terreurgroep IS. Wanneer ze gaan beginnen is nog niet bekend. Een agent in Amsterdam spant een rechtszaak aan tegen de politie omdat hij een promotie wil. De man wil een betere functie en meer geld, maar zijn chef weigert dat, meldt RTV Holland. De zaak dient volgende week, want de agent wil snel duidelijkheid. Hij is bang dat de vacature die hij op het oog heeft anders al vervuld is. En dan het weer, het is bewolkt, het is een graad of twee. Plaatselijk was er vorst aan de grond. Het kan mistig zijn. Later vanochtend begint het in het noorden te regenen en daarna ook in het zuiden. Het wordt vanmiddag 8 tot 13 graden.